de Bruin met het NOS Journaal. Een Amerikaanse begrafenisondernemer heeft 20 jaar cel gekregen... voor het jarenlang opslaan van 190 lichamen. Hij liet de overledenen vergaan in een gebouwtje in de staat Colorado. De nabestaanden van deze mensen dachten dat hij de as van hun geliefde... naar hen had opgestuurd. De politie ontdekte de lijken bij een inval in het ecologisch uitvaartcentrum... vanwege een penetrante geur... De lichamen bleken willekeurig te zijn opgestapeld en bewaard. Het OM had 15 jaar zelf geëist, maar de rechter in de VS vond alleen de maximumstraf van 20 jaar gepast. Oud-VVD-politicus Wim van Ekelen is overleden. Hij was tussen 1986 en 1988 minister van Defensie in het kabinet Lubbers II. Van Ekelen trad af vanwege de paspoortaffaire. De staat had de productie van een nieuw Europees paspoort uitbesteed aan een particulier bedrijf... maar dat kon zijn verplichtingen niet nakomen. Een commissie concludeerde dat er bij de besluitvorming veel was misgegaan. Van Ekelen was eerder staatssecretaris van Defensie en van Europese Zaken. Ook was hij diplomaat en lid van de Eerste en de Tweede Kamer. Wim van Ekelen was 94 jaar. Onder luid applaus en met betraande ogen hebben Suzanne en Freek opgetreden op Concert at Sea op de Brouwersdam. Het was hun eerste optreden nadat ze eind mei hun concertreeks afbraken toen Freek had gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. Demissionair klimaatminister Hermans denkt toch weer aan subsidie voor windparken op zee. Door onzekerheden over vraag en aanbod willen bouwbedrijven de nodige financiële zekerheid. De aanleg van de windparken is van groot belang voor de energievoorziening na 2030. Het weer, er zijn opklaringen bij ongeveer 16 graden.